Demissionair minister Karremans denkt dat er snel weer Chinese chips van Nexperia richting Europa komen. Onlangs schreef de minister in bij de Nederlandse tak van het bedrijf en nam er deels de leiding over. Daar is hij vandaag weer van teruggekomen, vertelt mijn collega Nick. Ja, minister Karremans vond het invoeren van die maatregel nodig omdat hij bang was dat productie en kennis van Nexperia vanuit Europa naar China zou verplaatsen en dat Europa zonder die kennis zou komen te zitten. Maar die tegenmaatregel van China die heeft echt heel veel pijn gedaan. Heeft de auto-industrie heel veel pijn gedaan, want die hadden die chips heel hard nodig. En die deden vooral de oproep, doe er iets aan. Ja, daarmee hoopt hij weer eh, bij de Chinezen eh, er goed op te staan. En de NTR heeft gereageerd op een plan dat rondgaat op social media kinderen roepen op om op 5 december twee minuten stil te zijn... voor de overleden presentator Diewertje Blok. Ze presenteerde 23 jaar lang het Sinterklaasjournaal. En veel kinderen missen haar. Ze was altijd heel erg vrolijk en ze was altijd heel erg positief. Ja, ze was ook altijd heel aardig en ze was er altijd bij. Is het ook een mijn jeugd, zeg maar. Ik ga denk ik gewoon thuis doen. Eh, met vriendinnen of met mijn ouders gewoon. Ehm, en dan zit ik gewoon op de bank. Gewoon, dan ga ik gewoon twee minuten stil zijn. Als we gewoon twee minuten stil zijn,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

Mm-hmm. Maar mijn hart moet hier nog van zijn. Ik mis mij, mis ik mij, maar ik ben weg mis ik mij. Maar ik blijf op vertrek, nergens thuis op een plek. Of een dorp volledig voorbij. Waar ik ook ben, ik mis mij. Nam je altijd mee altijd met me mee, ook al wist ik het niet. Dacht waar ik achterliet, was slechts mijn angst en de zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, waar ik ben onderweg, mis ik mij. Dat ik blijf op vertrek, nergens thuis op een plek, of een volledig voorbij. Waar ik ook ben hangt aan mij als een lied. Kan het zingen of niet? drinken of niet, dat is al valse hoop die ik zei. Het is geen liefde vandaag. Mhm. Ik mis mij of wat ik hier achterliet. thank you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 Tegen een Eritreër die verdacht wordt van mensensmokkel heeft het OM 20 jaar geëist. Die man zou de leider zijn geweest van een bende die Eritreërs voor grof geld via Libië naar Europa smokkelde. Velen van hen overleefden dat niet. En de internationale kindervredesprijs gaat dit jaar naar de 15-jarige Bana Alabet uit Syrië. Ze maakte blogs over de burgeroorlog daar en vraagt aandacht voor het lot van kinderen in oorlogsgebieden wereldwijd. Het weer, vooral langs de kust nog buien. Temperatuur daalt naar plus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

fly, the skies for you and I. I will try until I die for you and I, for you and I, for for for you and I, for for for you and I, for for you and I. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway?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 我懂。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 geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.